Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Engelse stad Plymouth zijn zes doden gevallen. Het gaat volgens de Britse politie om drie vrouwen, twee mannen en de mannelijke schutter. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag... maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. In Afghanistan claimen de Taliban nu ook de stad Kandahar te hebben veroverd. Die stad in het zuiden is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van Afghanistan. Kandahar diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban... voordat de islamitische terreurbeweging begin deze eeuw werd verjaagd door westerse troepen. Sinds de westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... zijn de Taliban met een snelle opmars bezig en wordt de ene na de andere stad ingenomen. De penningmeester van een basisschool in het Brabantse Steenbergen is aangehouden voor verduistering. Sinds 2014 verdween in totaal ruim 26.000 euro van de bankrekening van de school. De vrouw is gisterochtend aangehouden en heeft bekend. Justitie moet nu besluiten of ze wordt vervolgd. Volgens de directeur van de school in Steenbergen hebben excursies en andere uitjes voor leerlingen er de afgelopen jaren niet onder geleden. Studentenorganisaties zijn blij dat de anderhalve meter regel verdwijnt in het mbo, hbo en op universiteiten. Na de vakantie kunnen de onderwijsinstellingen volgens Haagse bronnen onder voorwaarden weer volledig open. Afgelopen anderhalf jaar werd vooral online les gegeven. Studentenvakbond LSVB wijst erop dat daardoor veel studenten te maken kregen met eenzaamheid. Bij de heropening komen wel een aantal aanvullende maatregelen. Welke dat zijn worden komende avond bekendgemaakt op de coronapersconferentie. Het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 13. Komende dag regelmatig zon, maar ook bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend wordt het koeler, met vooral zondag kans op een bui.